Dat stelt een onderzoekscommissie die door de regering werd aangesteld om de aanpak van de milieuramp te onderzoeken. In hun rapport staat dat het Witte Huis een veel te lage schatting maakte van de hoeveelheid gelekte olie in zee, waarbij hogere schattingen van wetenschappers werden genegeerd. Ook zei de energieadviseur van president Obama later op televisie dat het grootste deel van de olie was opgeruimd, terwijl ze had kunnen weten dat dat nog lang niet zeker was. De regering van Obama spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat er altijd open kaart is gespeeld. CDA-voorzitter Henk Bleker vindt dat hij fout heeft gehandeld in zijn omgang met kritische leden van de Tweede Kamerfractie. In het televisieprogramma Moraalridders zei Bleker dat hij de emoties van de tegenstanders van samenwerking met de PVV niet goed heeft ingeschat. Bleker zei dat hij een kille rationalist was toen hij over ontslagprocedures begon. CDA-prominent Klink gaf eerder deze week aan dat hij hierdoor grote druk ervoer vanuit de partij. Bleker merkte ook op dat er nog steeds rumoer is binnen het CDA dat mensen elkaar de maat nemen. Hij riep alle fractieleden op nu eindelijk in de ruststand te gaan. Na de gewelddadige opstand in Ecuador van vorige week zijn meer dan 40 politieagenten opgepakt. De opstand begon als een protest tegen het schrappen van bonussen, maar volgens de regering wilden de agenten een staatsgreep plegen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er bandopnames zijn gevonden van gesprekken waar dat uit zou blijken. Bij het gewelddadige protest kwamen vijf mensen om het leven. De president van Ecuador, Korea, moest door het leger worden ontzet... toen hij werd belaagd door woedende agenten. Korea benadrukte dat het leeuwendeel van het politiekorps nog altijd loyaal is aan de regering. Het weer, in het oosten veel bewolking, verder vrij helder met kans op mist. Overdag eerst zonnige periode, later meer bewolking. Temperatuur 17 graden op de Wadden tot 20 in het oosten.